Grote velden strekken de getijden rekken. De koude komt de zon gestaag omlaag. Ze kijkt nog even en maakt alles rood. De winter komt vertellen, de teksten o zo oud. Slierten in de luchten. De vlokjes dalen met fluiten stemden vele werken van weleer. Overwiegende bomen, krakend ijs, de bladeren reeds vertrokken, losgelaten, heen gegaan, opgestuift. Bruin en geel, elk dag weer een ander deel, opgedragen als een mist met een mist. De wolken die kwamen en weer gingen, het gefluister in de naderende uur. talking Voorbij de koude, de warme handen vinden ons langzaam ontdooid. Alles tot wel